met het NOS-journaal. Bij het debat in Las Vegas tussen de democratische kandidaten... voor het Amerikaanse presidentschap... kreeg miljardair Michael Bloomberg het zwaar te verduren. De 78-jarige oud-burgemeester van New York deed voor het eerst mee. De andere kandidaten probeerden hem neer te zetten als een evenknie van president Trump. Iemand die zich met zijn rijkdom toegang probeert te verschaffen tot het Witte Huis. Ook vielen ze Bloomberg aan op vrouwonvriendelijke en seksistische uitspraken uit het verleden. Bloomberg doet het goed in de peilingen en neemt de kosten van zijn campagne geheel voor eigen rekening. De politie heeft in Lelystad een man opgepakt... wegens het bezit van kinderporno. Het is de 25-jarige Nelson M. die vorige week in het nieuws kwam... toen hij in een televisieprogramma zei... dat een kind al op jonge leeftijd kan bepalen of het zin heeft in seks. Bij huiszoekingen vorige maand arresteerde de politie ook al twee verdachten. Een 32-jarige man uit Hengelo en een 75-jarige man uit Haarlem. Bij een beschieting van twee shisha-lounges in de Duitse stad Hanau... vlakbij Frankfurt zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Vijf mensen zijn gewond geraakt. Eerst opende de schutter of schutters het vuur in een café in het centrum van de stad. Vervolgens in een lounge in een buitenwijk. Ook zijn er berichten over een derde schietpartij in Hanau. Daarbij zouden geen slachtoffers zijn gevallen. De toedracht is nog onduidelijk. Niemand is opgepakt. Een crisismaatregel voor personeel van Nederlandse bedrijven... waar tijdelijk minder werk is... zal ook worden gebruikt voor omzetdalingen veroorzaakt door het coronavirus. Het ministerie van Sociale Zaken bevestigt dat de regeling... die is bedoeld om een tijdelijke terugval in de omzet op te vangen... daarvoor kan worden ingezet. Deze tijdelijke maatregel geldt voor bedrijven in Nederland die kunnen aantonen... dat ze vanwege het coronavirus minstens twee weken 20% minder werk hebben. En dan het weer vanuit het westen regen. Ook overdag af en toe regen.